Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er zijn steeds uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Gemiddeld 15% van de teken is besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Dat is aanzienlijk meer dan in andere Europese landen. De onderzoekers denken dat teken hier beter gedijen door het gunstige klimaat. In 2009 moesten 2000 Nederlanders worden behandeld aan de ziekte van Lyme. Het kabinet gaat fors bezuinigen op de subsidies aan organisaties van patiënten en gehandicapten. Volgens minister Schippers en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten kunnen die organisaties doelmatiger werken. De bewindslieden vinden dat ze meer moeten samenwerken. Oudere organisaties krijgen helemaal geen subsidie meer. Het lijkt erop dat de problemen met de aswolk uit IJsland snel voorbij zijn. Volgens de IJslandse autoriteiten is de uitbarsting van de vulkaan vannacht gestopt. Sinds 5 uur vanmorgen komt er geen as meer uit, alleen nog stoom. Verder is het vliegverkeer boven Noord-Duitsland weer hervat. De luchthavens van Berlijn en Hamburg gaan vanmiddag weer open. Bij het inhuren van schoonmaakbedrijven spelen de arbeidsomstandigheden voortaan een belangrijke rol. Dat staat in een nieuwe code die grote opdrachtgevers en de schoonmaakbranche hebben opgesteld. Vorig jaar voerden schoonmakers nog actie voor meer loon en betere werkomstandigheden. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen zijn er volgens het Eindhovens Dagblad aanwijzingen voor gesjoemel met verkoopcijfers in Mexico. De cijfers werden veel rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren, waardoor beleggers werden misleid. Dat is zeer waarschijnlijk gebeurd in 2009 en mogelijk ook in 2008. Het weer vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig, het wordt bewolkt en geregeld buien. Dit was het Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Batuverdorp 2 kilometer en 3 kilometer voor Zoeterwoude Rijndijk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Batuverdorp 3.